Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet komt met een heel pakket aan noodmaatregelen... om te voorkomen dat het weer misgaat in Ter Apel. Vorige zomer moesten asielzoekers daar buiten slapen dat er in het aanmeldcentrum te weinig plek was. Je hoort verslaggever Ewout Kiewiet. Gemeenten mogen niet meer selecteren welke asielzoekers ze willen opvangen. Nu zijn er veel gemeenten die zeggen... we willen alleen eh, vrouwen en kinderen opvangen. En daardoor blijven er dan bedden in die, eh, in die gemeentes leeg. Omdat op den duur de, de, de, de vrouwen en kinderen op zijn. Ehm, en nu wil Van den Burg daar dus ook jonge mannen gaan plaatsen eh, als dat nodig is. Ook komt er een extra opvanglocatie. En als dat allemaal niet genoeg is... wil de staatssecretaris asielzoekers in hotels gaan plaatsen. Vanaf vandaag gelden er strengere regels in de wiethoofdstad van de wereld. Amsterdam wil iets doen aan de overlast van blowende toeristen. Er mag daarom niet meer worden gesmokt in het Wallengebied in het centrum. Deze jongen vindt het belachelijk. Ja, het is Amsterdam toch? Moet gewoon kunnen. Gewoon overal in de stad. En hoe ga je dat vanaf donderdag doen? dan ga ik net daar. Volgens mij loopt die lijn loopt precies daar. Dus... Oh, je weet het al? Ja, ja, Mijn moeder had al gelijk een bericht gestuurd van eh, je moet uitkijken dat daar en daar iets smokt, Want dan 100 eh, euro boete en zo. 50 meter verderop nog het wel. Ja, bullshit. <laughs> ja, bullshit of niet. Je kunt er wel een boete van 100 euro voor krijgen. Indoor skibaan Snowworld in Zoetermeer is gisteravond ontruimd vanwege een ammoniaklek. Ruim 40 mensen stonden buiten in een skipak. Volgens de brandweer was er ammoniak in de skihal gestroomd en is de ruimte geventileerd. Daarna is hij weer vrijgegeven. En Donald Trump heeft er een belangrijke concurrent bij. Zijn partijgenoot Ron DeSantis maakte vannacht bekend dat hij ook wel Blikijnse presidentskandidaat wil worden. Dat deed hij in een lekker Amerikaans filmpje. We showed that we can and must revitalize America. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. DeSantis is nu de gouverneur van Florida. Daar valt hij vooral op door zijn anti-woke wetten en standpunten. Het weer nog in de ochtend, vooral in het midden en noorden wolken. Er zijn ook opklaringen met flink wat zon. En dan moet je goed smeren als je de deur uitgaat, want je kan vandaag snel verbranden. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is intussen wat drukker geworden, vooral op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Daar heb je een half uur vertraging, er zijn ook twee rijstroken dicht.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 ZZP'ers vinden zo'n verzekering te duur. In het centrum van Amsterdam is blowen op straat voortaan verboden. Wie dat toch doet kan 100 euro boete krijgen. De gemeente wil op die manier overlast door met name toeristen tegengaan. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, wil de republikeinse kandidaat worden bij de presidentsverkiezingen, heeft hij officieel bekendgemaakt.